Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaakt storm Henk schade en overlast. Zo zijn in Zeeland bomen omgewaaid en op wegen terechtgekomen. In Zaandam is de gevel van een gebouw losgewaaid... en in Bergen op Zoom waaiden pannen van het dak. Ook het openbaar vervoer heeft last van de storm Henk. In Amsterdam rijden sommige trams en bussen niet. Het KNMI heeft voor het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied code oranje afgegeven wegens zware windstoten. Die waarschuwing geldt tot twee uur vannacht. In de rest van het land geldt code geel. Bij het verstrekken van miljoenen subsidies aan het bedrijf DuPont bij Dordrecht speelde milieu geen rol. Dat blijkt uit archiefstukken die vandaag zijn vrijgegeven. Het ministerie vond zaken als werkgelegenheid begin jaren 80 belangrijker. Omwonenden van de fabriek deden vorig jaar aangifte tegen de directie van G. Moers, de opvolger van DuPont. Ze houden het bedrijf verantwoordelijk voor vervuiling met PFAS. Die stoffen zijn nauwelijks afbreekbaar en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De Libanese premier noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor in Beirut een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval kwamen vier mensen om. Onder hen is één van de oprichters van de militaire tak van Hamas. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard treedt af. Claudine Gay zou niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme. Daarnaast werd ze onder meer beticht van plagiaat bij het schrijven van meerdere academische papers. Inmiddels is duidelijk dat Gay in meerdere gevallen te weinig bronnen had vermeld. Met zes maanden en twee dagen is ze de kortzittende voorzitter van de universiteit ooit. In haar ontslagbrief schrijft ze dat ze met een bezwaard hart... maar met diepe liefde voor Harvard afscheid neemt. Het weer, buien, maar ook droge periodes. Het waait flink vanuit het zuidwesten. De wind is boven land krachtig en aan zee stormachtig. Aan de noordwestkust kans op zware windstoten. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen weer buien, lokaal met onweer.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 En ik heb die cd met eh, ja, die hele uitvoering in die kerk... Eh, die heb ik weten te bemachtigen. Dus dat eh, ja, is mooi meegenomen, luisteraars. Ik ga een verzoekje draaien voor Annemieke Vos. Annemieke, je hebt gevraagd om Maroon.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 De volgende, nog zo'n mooie luisteraars. Alleen maar mooie vanavond, toch? Uh, dan heb ik het over Neil Young. Samen met Jennifer Warren, onder meer. ze hebben allemaal een hart van goud. Dat was eh, samen eh, met eh, Jennifer Warrens. ja, nou, onze bekende Niel. Hè? we gaan genieten van een heel ander nummer nu. Het zou ook niet goed zijn als ik altijd maar hetzelfde rijden. En dit is Solitaire. Dat is dat mooie kaartspel wat op heel wat kantoren op het scherm verschijnt. Als mensen even willen relaxen. the lonely man who lost his love through his indifference. A heart that cared that unshared until it died within his silence. And solitaires the only game in town. And every road that takes him takes him down. While life goes on around him everywhere. He's playing solitaire. And keeping to himself begins to deal. But still, the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to an end, and he deals them out again. A little without it is the applaus voor Niels Sedaka, ah, want die hoorde u zingen, luisteraars. En Solitaire is natuurlijk het beroemde kaartspel... wat je dus eh, op je computer eh, of op je laptop kan spelen. Eh, eindeloos, zonder dat je basis merkt. Dan zit je zogenaamd achter je computer hard te werken... de facturen bij te werken, de boekhouding bij te werken. En dan speel je gewoon Solitaire. Zo gaat dat. Ik heb hem ook al eens gedraaid van de Carpenters... want die hebben ook een hele mooie uitvoering daarvan. Karen Carpenter natuurlijk met haar prachtige warme stemgeluid. Eh, ik ga nog een verzoekje draaien voor een speciale luisteraar. Die eh, is fan van Willie Nelson. Ik ga niet verklappen wie de luisteraar is. Ik weet het, u weet het lekker niet. Maar u weet wel wie Willie Nelson is. En ik denk dat hij het gevraagd heeft voor zijn liefje. Maybe I didn't love you quiet as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. girl, I'm sorry I was blind. were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I. happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. When you were all mijn gedachten. You were always on my mind. Nou, luisteraars, eh, jullie zijn met z'n allen ook altijd in mijn gedachten. En eh, dat probeer ik een beetje kracht bij te zetten door wat lekkere muziek voor jullie te draaien. Ik hoop dat ik mijn best doe. In ieder geval, eh, ik doe mijn uiterste best om het allemaal lekker te laten klinken vanavond. Let's fall in love. Kom op, mensen. Zo moeilijk en dat toch niet wezen. Verliefd raken.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 Lekker gevoel hoor, verliefd zijn. Heb je, heb je het nog wel eens, luisteraar? Het maakt niet uit hoe oud je bent. Kan, op elke leeftijd kan het zomaar gebeuren. En dan zeg je misschien wel, ik geef jou alles wat ik bezit. Everything I own. You sheltered me from harm. Kept me warm. Kept me warm. free, set me free. Eh, om, verliefd te zijn... maar om ook die liefde te beantwoorden. Ik geef jou alles wat ik bezit. Give you everything I own. En eh, de man eh, David Gates, de liedzanger van de groep Brad... die had hit na hit in de jaren 70. Als ik dan naar Noordwijk reed, dan moest ik elk weekend spelen... op de vrijdag, de zaterdag en de zondagavond... met een bandje wat Les Atlantiek heette. Helaas zijn alle bandleden al overleden. Ik ben de enige die nog leeft. Ja, in mijn eentje kan ik dat niet voorzetten natuurlijk. Maar eh, ja, daar hebben we zoveel plezier gehad en zo lekker gespeeld. En het was bomvol elk weekend. Ja, dat waren de jaren zeventig. Dat, eh, kon gewoon niet stuk. En, eh, maar vanavond neem ik u gewoon eens mee naar mijn kamertje. Mijn kleine kamertje. Nou ja, ik heb ook wel een, een grote kamer. Maar ik heb een hele kleine bovenkamer. Laten we het daar maar op houden. In my room. Prachtige Close Harmony, dankzij eh, mede de lead voice van Brian Wilson. Altijd een heel erg warm geluid. Ze maakte die prachtige hit ook, eh, God Only Knows... waarvan Paul McCartney zei van... dat vind ik de mooiste popsong ooit geschreven. En ik kan het met hem eens zijn. Maar ik had het net ook even over de Carpenters. En eh, Karen Carpenters, die had ook zo'n warme stem. ik word er althans altijd heel warm van. en ik heb het niet gauw warm hoor, ik ben een koukleun. Ik heb hier vanavond eh, in de studio ook de verwarming maar weer even aangezet. Want uh, als vriezen mijn oren eraf. Ik heb wel een koptelefoon op, maar eh, ja, toch. <laughs> nee hoor, grapje. Zing. We gaan zingen met Karen Carpenter. Sing a song. zijn. the oudejaarsconferentie luisteraars werd eh, dit jaar verzorgd door uh, Misha Wertheim. En eh, ja, hij is gemengd ontvangen, lees ik in het nieuws. maar hij had toch wel een paar treffende dingen. Met name dat, dat gedeelte waar hij sprak dus over de jeugd... die maar constant met een mobieltje loopt en eigenlijk nergens anders oog meer voor heeft. Niet voor contact met, met vriendjes of vriendinnetjes alleen maar via het mobieltjes. Ze komen met het gezin naar buiten om boodschappen te gaan doen. Dan, eh, dan, ziet de buurman het jongetje naar zijn mobieltje kijken... terwijl hij naar de auto loopt. Stapt in de auto, zit ook in de auto op zijn mobieltje te kijken. En eh, als het gezin weer terugkomt, dan stappen ze uit... en het jongetje kijkt nog steeds op zijn mobieltje. En ik denk dat hij niet eens weet waar hij <laughs> waar naartoe is geweest. Naar de Albert Heijn of de Vomar of eh, de Lidl of de Aldi zal hem een worst wezen als hij maar op zijn mobieltje kan kijken. En dat eh, ja, vind ik wel, ook wel eens pijnlijk hoor. Dat de jeugd helemaal eh, geen oog meer heeft voor eh, verbondenheid, zo heet dat met een duur woord. We moeten onze kinderen beter instrueren. Teach your children.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 En mijn hand zaagt mee, want ik ga de week doorzagen. En dan komt er allemaal voorbij. Nou, lekker gaan we oude hits. En een beetje vlotter als nu natuurlijk. Want dit is easy listening. Maar morgenochtend gaan we gewoon los hoor. Helemaal los. Ik ben bijna, ben klaar met die plank. Maar met Cheryl Duif op de woensdagmorgen sla je nooit de plank mis. Zaag hem gewoon door. Nou, We gaan even naar de Dock of the Bay. Met auto's die dood is.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 Gewoon een hele goede uh, een manier om je hoofd te verlichten te maken hoor. Van de dak of de bay. Uitzicht over zee. De ruisen van de golven. En de wind om je hoofd. Er moet niet zo hard waaien als nu natuurlijk. Ja, luisteraars. Een wereld eh, vol oorlog en narigheid. Maar ook de liefde is één grote strijdveld. Ben Benatar. Love is a Battlefield. We are young. Love is a battlefield. Ja, wat is nou eigenlijk geen, uh, geen strijdperk. Hè? de voetballer wordt er gevochten. Met oud en nieuw wordt er gevochten. Met de politie, vuurwerk. Eh, ja, de wereld is één grote ramp wat dat betreft. Eh, wat mij betreft, ik vind het... soms, luisteraars, vind ik het niet meer zo leuk. Ben ik nou weer te pessimistisch? Ja, dan, komt, dan is de app en, dan wordt het vloed. En dan, dan gaat het bij mij niet goed. <laughs> nee, valt wel mee hoor. Eh, Herman van Veen. Daar word ik altijd vrolijk van. En eh, dat wordt een van mijn laatste, denk ik. Eh, want ik zie dat ik nog maar zo'n krap vier minuten heb. We gaan genieten van Herman van Veen met Anne. Gezellig plaatje. waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij. Anne, van al dat wit en zoveel licht gingen van schrik je ogen dicht. Anne, even kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Anne. Ik stond te blozen, was zo blij, jij moest er haast van lachen.